met het NOS Journaal. Het treinverkeer rond Schiphol is stilgelegd. Voor ons ProRail is dat gebeurd op last van de brandweer. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Mogelijk is er brand in een treinstel. Ooggetuigen melden in elk geval dat er rookontwikkeling is... in het treinstation en de hal van de luchthaven. ProRail verwacht dat het treinverkeer om half twaalf weer op gang zal komen. De wijze waarop de media misstanden in de PVV onderzoeken heeft trekken van een ordinaire heksenjacht. Dat staat in een sms van PVV-leider Wilders aan de media. Wilders stelt dat hij zaken waarbij PVV'ers in de fout zijn gegaan zal blijven aanpakken, maar hij wil nu niet meer op ieder incident reageren. Wilders sms is een reactie op nieuwe ophef rond de Kamerleden Brinkman en Lucassen. Zo bleek gisteren dat Brinkman zich in 2001 had onttrokken aan een alcoholcontrole. PVV-leider Wilders wil dat de rust in de fractie terugkeert en zegt dat hij voorlopig niet zal reageren op wat hij noemt het gevroed van de media. Nederlanders zijn dit jaar opnieuw minder met vakantie gegaan. Volgens het continu vakantieonderzoek zijn er door de crisis vooral minder binnenlandse vakanties geboekt. Het aantal vakanties naar het buitenland bleef ongeveer gelijk. In totaal daalde het aantal vakanties tot ruim 36 miljoen, een half procent minder dan een jaar geleden. Langs de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland is een lichaam aangespoeld. Het is nog onduidelijk wie het is. Mogelijk is het de kapitein van de sleepboot die al twee weken wordt vermist. De sleepboot sloeg om tijdens een storm. Twee opvarenden werden na het ongeluk vermist. Korte tijd later spoelde het lichaam van een van hen aan op het strand van Schravenzande.